Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De veiligheidscultuur bij de kernreactor in Petten was vorig jaar niet in orde. De kernfysische dienst heeft er daarom toen ingegrepen, schrijft de Volkskrant. In een afvaltank werd te veel uranium gemeten. Uiteindelijk bleek die meting niet te kloppen, maar dat wist de exploitant niet. Hij had moeten ingrijpen. En ook was er een ander incident. De kans bestond dat daarbij radioactief materiaal uit het gebouw zou weglekken. De veiligheidssituatie was de echte reden voor het stilleggen van de kernreactor, maar dat is nooit bekendgemaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie greep niet op tijd in tijdens de ebola-uitbraak in Afrika. Organisaties als Artsen zonder Grenzen trokken bij de WHO aan de bel, maar die deed te weinig. Medewerkers waren niet competent genoeg, staat in een intern rapport. Het Amerikaanse persbureau AP heeft dat rapport in handen. Bronnen dicht bij de organisatie hebben bevestigd dat er de eerste maanden veel misging. In Vlaardingen is een vrouw met een mes in haar been gestoken toen ze de deur opendeed voor een onbekende man. Hij probeerde daarna haar huis binnen te komen, maar dat lukte niet. De vrouw schopte hem hard. De man ging er uiteindelijk vandoor. In Mexico is een bendeleider opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 43 vermiste studenten. Hij zou hebben samengewerkt met een groep corrupte politiemensen. De studenten verdwenen nadat ze tijdens protesten in botsing waren gekomen met agenten. Hun lichamen zijn nog niet gevonden, maar er wordt vanuit gegaan dat ze zijn vermoord. De FNV wil dat er een basispensioenregeling komt voor alle werkenden, ook voor flexwerkers en ZZP'ers. Die zouden naast de AOW een aanvullend pensioen moeten krijgen. De bond legt het voor aan staatssecretaris Kleinsma. Die heeft de samenleving gevraagd om te kijken naar hervorming van het pensioenstelsel. Hervorming is volgens haar noodzakelijk, want we worden steeds ouder en meer mensen werken zelfstandig. Het weer overdag veel zon en ook dan is het droog bij 20 tot 23 graden.